Nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. kunnen we ervoor zorgen dat kanker als geld wordt verdwijnt. Jij dus ook. www.kankervisitjetaal.nl Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talenten er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Ik zoek baas. Gezocht. Tweevoeter. Om stoere viervoeter op leeftijd een fijne oude dag te bezorgen. Ik zoek baas. Vol slanke eigenzinnige diva zoekt welgestelde heer die me aanbidt, maar me de ruimte geeft.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 Eh, uh, hoezo? Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op sieren.nl. op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. vrolijke Joy Division. Love Will Tear Us Apart op Radio 501 tot 10 eh, uur de Indie 501. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. En als eh, officiële opener hoorde je Secret Rendezvous. Eh, met de zangeres Mijn Vriendin uit Andijk. Inmiddels zijn ze naar Amsterdam verhuisd. En ze hebben deze zomer al op heel wat festivals gestaan. En onder andere ook ex-plaat voor je hoofdartiest. Je hoorde die specifieke plaat Just One More Thing. En dat het weer vandaag niet zo mee zit. Ach, weet je, morgen is er gewoon weer een dag. Gaan we het opnieuw proberen. better. Wishing Well op Radio 5 alleen. Eh, vervelend nieuws eh, bereikt eh, de studio. Uh, is dit weekend dus, vandaag al begonnen. En door het hevige noodweer zijn er doden op het festivalterrein gevallen. 1 tot 6 doden. We houden het voor jullie in de gaten. situation. Put some fruit on your plate. You've forgotten how it started. Close your eyes. Think of all the bubbles of love we made. all the bubbles of love we made. vandaag heel veel bij deze plaat van Natalia Imbruglia. Big Mistake op eh, Radio 5 alleen. De Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. En eh, mocht je het leuk vinden om eh, de muziek te bepalen die in dit programma gedraaid wordt... en dan met name het tweede uur vanaf ongeveer half tien... We gaan eh, het muziekalfabet eh, gaan we weer eh, mee verder. Ik was zo'n drie weken geleden geëindigd bij de letter H. Dus we gaan vrolijk verder met de letter I. Dus mail me jouw artiesten waarvan de naam met een I begint. liedjes die titeltechnisch gezien met de I beginnen of een combinatie. Dus een I-artiest die een I-liedje gemaakt heeft. Je kunt het mailen naar studio.radio501.nl Dit is deze week de Radio 501 Laat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek. Echte muziek. Vanaf de eeuw dat ik begon ben ik een vette Het puppet Luisterend van beton. als een gekke oude muppet Tegen die pubertjes in de club Ik geef geen vliegende fuck om al die suffige pikkelde stukkels En chicken die bluffetjes, wat een geluk Dat ik volwassen ben en niet te passen ben en fucking trends Van suffen hits en urban shit en nerdy kids en poppy bands Kijk pikkers die fucken de chickens die sukkers daarvoor de ping ping De avondschool die schuit te faken en het doet een bling bling Engel Fok die poppenkast shit, je was toch een artiest, jochie toffer dan ik. en van die rappers zijn de helft mayonaise. Die liever doen wat anderen zeggen dan zelf ballen hebben. Denk om je carrière, doe niet tegen draad. Fok hip het is beter dat je peper maakt. Begrepen ja, doe het echt met regelmaat. Want boer scheppen is beter dan zo'n boom de veteraan, toch? Nee, fuck that man. Als ik ben, kan ik niet denken aan een afzetmarkt. Bekant 30 en van alles gewend. Plastic danstracks met teksten die al lang zijn gezegd en geen kracht hebben. Maar nu noemen ze Saints Francis al een opa met een baard. Is het niveau zo laag, ben ik al hoog bejaard? Geloofwaardigheid lijkt een dood en ik ga er niet aan trekken. Door rijmen tof te doen op een paar trommels en wat samples. are long. sukken zo, ze lijken op de Muppet Show of de Kees de Kikkerclub of zo, een kindercrash met pimpingles. En ik vind zelf dat je moet spitten wat je instinct zegt, maar dit is eng, dus meer gimmick rap. Hey, ze willen cash, maar vinden bikkelen moeilijk. Ik blijf in de planet en vind die flikkertjes loose. Maar ja, het is wel een lachertje en mooi om naar te roeren. Die verklede klassiekjes als pooitjes en hoeren. ont als volwassenen, maar yo, je bent een kind zo. Kleine pisvinger, hoger naar je kinderdisco. En dit klinkt als een knipoog, maar het is zo. Je mist Inzicht in En een dikke rode viltstift ook. <laughs> Dus uh, vind ik het dope, dan zal ik er niet op haten. Nee. En geef ik je props van achter de balustrade. En laat het echte zeiken beter aan de ouderen. Die jou vanaf komt. met gouden regels zullen showeren. You know something? That was a sweet number. It sure was. You, know something else? I hate sweet numbers. van die eh, vergeten bandjes uit de jaren 80. China Crisis en Red Letter Day op eh, Radio 501. Nou, het is eh, bevestigd inmiddels op onder andere nu.nl. Er is één dode gevallen door het noodweer bij Pukkelpop. Eerder werd nog gesproken over zes doden, maar ja, het blijft natuurlijk erg dat één persoon het leven heeft gelaten op een, op een muziekfestival waar het om de muziek dient te draaien. Maar we mogen blij zijn dat het er in ieder geval eh, niet meer uh, zijn geworden. Het eh, festival bij Hasselt in Limburg was zojuist begonnen. En dat duurt dus nog tot en met overmorgen Pukkelpop in Limburg. Nieuw Finn laat ook weer van zich horen. De man, bekend geworden met Crowded House, heeft nu de Pyjama Club gevormd. Hier is These Are Conditions op Radio 501. Andy Warhols en Ganeless op Radio 501. Zoals eerder aangekondigd eh, zal vanavond voor de laatste keer het eh, Ryan Adams Moment plaatsvinden. Ehm, en dat ter ere van het, eh, het nieuws dat er nieuw werk onderweg is van hem. 7 oktober komt het nieuwe album van Ryan Adams uit. En het wordt weer eens een album. Daar hebben wij zin in. We gaan beginnen met een eh, track eh, van zijn tweede soloalbum, Gold. Hier is de Tina Tolida's Street Walking Blues op Radio 501. Johnny, but it pays pretty good, keeps her out of the cold. It ain't no easy life, but it's silver and gold, silver and gold, silver, silver. Temptations, Ain't Too Proud to Back op Radio 5 Leen. Ik uh, lees net dat we straks om tien uur weer gast hebben bij uh, Geluid uit de Bunker uh, door GW Stijl. Onze vrienden van uh, Radio 5 alleen komen langs. Ik heb het over de formatie zwart-wit. En hoe kunnen we beter in de stemming komen dan met... Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm a M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Person that you play is worse than Morty Schottenheimer. You acting in the motherfucker you bitch your style from. You ain't gonna sell two copies if you press a double album. Admit it, fuck it, while we coming out in the open... I'm doing acid, crack, smack, coke, and smoking dope then. My name is Marshall Mathers, I'm an alcoholic. i Marshall. I have a disease and they don't know what to call it. Better hide your wallet, cause I'm coming up quick to strip your cash. Bought a ticket to your concert to come and whip your ass. Bitch, I'm coming out swinging. So fast that it make your eyes spin. You getting knocked the fuck out like Mike Tyson. The proof is in the pudding. The stats to Sean Holman. I'll slit your motherfucking throat worse than Ron Goldman. So when you see me on your block with two blocks, screaming fuck the world like Tupac. straightened up. Cause you gon' get stuck, stolen, snuck. Cause I I'm nicer than pee, but I'm on a search to crush a milk bone. I'm everlasting. I melt vanilla ice like silicone. I'm ill enough to just straight up dish you for no reason. I'm cold in the snow season when it's 20 below freezing. Flavor with no seasoning. This is a sneak preview. I dish your magazine and still won't get a weak review. I make your freak leave you. Smell the just crystals. This a lyrical combat. Gentlemen, hold your pistols. But I form like Voltron and blast you with my soda missiles. Slim Shady, Eminem was the old initials. Extortion, snorting, supporting abortion. Pathological liar, blowing shit out of proportion. Delunious, zanious, spontaneous, sporadic. Impulsive thinker, compulsive drinker, addict. Half animal, half man. Dumping your dead body inside of a fucking trash can with more holes than an Afghan. So when you see me on your block with two blocks, screaming fuck the world like Tupac, I just don't give a fuck. Talking that shit behind my back, dirty man. limousine. I'm a cage demon. On stage screaming like Rage Against the Machine. I'm convinced I'm a fiend. Suiting up while this record is spinning. Clinically brain dead. I don't need a second opinion. Fuck dropping the jewel. I'm flipping the sacred treasure. I bite your motherfucking style just to make it pressure. I can't take the pressure. I'm sick of bitches. Sick of nagging bosses bitching while I'm washing dishes. In school I never said much. Too busy having a head rush. Doing too much rush. Had my face flushed like red blush. That's when my face grade Went to gym in eighth grade. If the women's swim team, don't take me for a joke, I'm no comedian. Too many mental problems got me snorting coke and smoking weed again. I'm going up over the curb, driving on the median. Finally made it home, but I don't got the key to get in. So when you see me on your block for two blocks, screaming fuck the world like two pockets, don't give a fuck. Talking that shit behind my back, dirty back and telling you. stone and snot. Tuesday morning, I got up and thought, well, oh, well, today will be the day that I check myself. I had my checklist ready, even skipped my cup of coffee, cause I had to do all the above. See, now, point one telephone bill. I need insurance. I need a job point. I need to hurry ever up, cause the clock doesn't run on sympathy. On the contrary, man, it's like grinning at me. So I open up the bill and what do I see? Three fat printed digits, they're smiling at me. Oh my god, now I'm all shook up. I'm on the phone asking them if they misplaced the dot or not. Oh, I gotta go now, miss. She's like right. So she puts me on some monthly pay arrangements. Have a lovely day. Yeah, whatever. I got no child. stomach. Uh, forget about it. Cause lately I've been walking the streets, dodging traffic. This undershirt life is pretty hectic. What if I'm sick? I'll my me a parking lot. The officer mistakes me for a thief and now my leg got shot. The hospital won't take me and I'm crying like a baby. Just doesn't work well with the ladies. I got no job. Manifest me job. So I'm standing in line at the temp agency. to ask me what do I do. I send him a great musician. Said, well, it doesn't really match up with this cleaning position. It's a minimum wage job. Better bring your own mom. Make sure you be there around 7 o'clock sharp. Next morning I woke up. Oh, 8 o'clock. Oh, well, I went anyway and got fired on the spot. Now I can't believe this is happening to me. I didn't even make it past point three. Damn. I got no job. net even wat brutaler. Leave and motherfucker. In die 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Grill, aangenaam. En straks eh, rond half tien aandacht voor jouw muziekkeuze. In het kader van het muziekalfabet, De eh, letter I staat centraal. Dus je kunt me eh, liedjes mailen waarvan de, ja, de artiest zijn naam moet met de I beginnen. Of het liedje zelf moet met de I beginnen. En het is helemaal knap als jij met de combinatie komt Dus een I-artiest die een I-liedje gemaakt heeft we gaan naar uh, eh, twee uur toe.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 Burgemeester van Hasselt heeft zojuist bekend eh, bekendgemaakt dat er eh, niet één, maar twee doden zijn gevallen bij uh, Pukkelpop vandaag tijdens het noodweer. En maar liefst 40 gewonden zijn er naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bands die op het moment speelden toen het noodweer losbarstte. Het was een kort maar hevig onweer. Die moesten rennen voor hun leven, zoals de Smith Westerns, ze klaagden zojuist op internet eh, dat al hun spullen kapot zijn en dat Pukkelpap eh, dat maar moet eh, vergoeden. Nou, volgens mij heeft de organisatie zich met belangrijkere zaken bezig te houden dan de gitaren van de Smith Westerns. Die zijn ze op 5 weekend. Lala Hathaway. Zij is de dochter van de legendarische Donny Hathaway, de soulzanger die eh, enige furoren maakte in de jaren 60, eh, jaren 70 en vooral onder eh, de, de soul fijnproevers bekend is geworden. Ik kan helemaal zeggen dat dit echt een, een, sound van nieuw is, maar hij klinkt wel lekker hoor. Lala Hathaway en If You Want To op Radio 5 haar nieuwe single. Volgens mij de eerste keer dat je hem op een Nederlandse radiozender hoort. Straks eh, de Song of the Series nominatie voor eh, vanavond. Een van die leuke liedjes uit de jaren 2000 tot 2010. En hier is de Francis International Airport. een leuke dag hoor. Eh, Israël eh, houdt weer behoorlijk huis op de Gazastrook eh, vandaag. En het nieuws dat ons vanuit Hasselt bereikt, waar Pukkelpop vandaag begonnen is en ook weer afgesloten. ja, het wordt steeds erger. Inmiddels drie doden, 60 gewonden, waarvan 11 zwaar gewond. En dan gaan wij vrolijk maar even, toch even door met de Song of the Zero Song of the En we hoorden daarvoor ook nog eh, nieuw werk van Joshua Reddin. Zijn eh, nieuwe album is uitgebracht en dit was uh, het leuke liedje Here We Go op Radio 5 En dan de Song of the Series nominatie van vanavond. Die is ehm, oorspronkelijk uit de jaren 90. Maar het werd in de periode 2000 tot 2010 opnieuw uitgebracht en wederom een hit. Het is de tweede single van een Engelse band die een album uitbracht getiteld Coming Up. In eh, eerste instantie werd het een eh, top 10 hit in Engeland, eh, een nummer 8 positie bereikt hij daar. De tweede keer dat het, de plaat werd uitgebracht was het helaas minder succesvol, maar ja, iedereen had hem al in huizen. Ik heb het over niemand minder dan Suede. Hier zijn ze met Beautiful Ones. you about us. uit Australië en Jungle op eh, Radio 5 alleen. Ehm, we gaan eh, straks beginnen met het eh, muziekalfabet. Letter I staat centraal. Verzoekjes komen zelfs vanuit Frankrijk binnenstromen over de Twitter. artiesten die, waarvan de naam met een i begint, liedjes die met de i beginnen, of de combinatie. Dus een i-artiest die een i-liedje gemaakt heeft. Ze zijn welkom op studio.radio5leen.nl en je kunt ze ook kwijt hier op de site van radio501.nl.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 Dit is denk ik nog het beste voorbeeld, Karma. En dat is dan afkomstig van haar nieuwe album getiteld LP1. Dus zij gaat ook helemaal eh, voor het vernieuw en dat eh, doen meer mensen tegenwoordig. Ik heb bijvoorbeeld aardig wat uh, inzendingen gekregen voor het muziekalfabet van plaatjes die groot zijn geworden op het vinyl. Toen er nog geen cd's bestonden. Dat was bij deze ook bijna niet het geval. CD's zijn bijna weg. Dit is een echte mp3 plaat. I lost my phone. I'm staggering on by my loan, don't even know how I'm getting home, but it's okay, it's alright. I'm so fresh, yes, I'm so fly. I swore last night I'd give up drinking. Such a lie, what was I thinking? I see them moving, see them dancing, yeah, they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, plus, that's bathroom back, cause I really, really got my friends do it Fresh out the bathroom, so relieved. I make my way up to the VIP. I done tripped on a step. What the heck? I take a quick look around and I check my friends. Then I proceed to, to my mission. I see a bottle and the vodka's glistening. Good lord, that looks so lovely. Pardon me while I chase this bubbly. I see them moving, see them dancing, yeah, they doing that. I see them grooving too far from me. Plus, where's the bathroom Cause I really, really gotta be. Last night, I don't remember last night. I said I never last night. What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do it over again. Don't act like you don't drunk dial too. <laughs> Let the beat ride out. Ah, out. Ah. like a flashlight. Baby, shake your ass right, cause this could be your last night. Set the mood, spoon and groom. Ladies, fill my living room. Bobby A, what you say? Ian Carey, my DJ. Play that song Bang. We gon' be here all night long. If you got that feeling, feeling, yeah. Now sing the song. D O double G. I am so publicly. Speak my mind, take my time. In the sky, I am fly. If you're low, come with me, cause I can get you hella high. Join my crew, be my friend. Tomorrow night, we do it again. Same time, different place. What an ass, what a face. So take flight, cause I'm only in town for one more night. You dig? I said I never What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do sex machine to all the chicks.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 Al heeft hij daar niet een hele grote carrière mee behaald. We gaan verder met de inzending van Rogier. dat is er dan zo'n eentje die op het echte krakende een mega grote hit is geweest. Die zijn de Beatles, I Want To Hold Your Hand. you'll understand when I say that's inside. It's such a feeling that my love. dus heerlijk eh, kort, hè? Zo eh, aan het begin van de jaren 60, de Beatles, I Want To Hold Your Hand. Komt goed uit, want het is 5 eh, voor 10 en het gaat spannend worden. Wie is er eerder in de studio aanwezig? Is het Zwart-Wit die live hip-hop komt brengen straks vanaf 10? Of is het toch de gastheer GW Stijl? Ehm, wij gaan in ieder geval het, het I-muziekalfabet afsluiten met een artiest die toch een beetje Horense roots heeft, omdat hij in een Horens beentje speelt. Ik heb het over Gerard spreekt het altijd heerlijk op zijn Duits fout uit. Hier is I Want to Be You. Radio 501. painted black this may seem strange but laatste eh, voor het muziekalfabet letter I stond vanavond eh, centraal vanaf eh, half tien. Klein half uurtje dus. Jorde Gerhard en zijn toch wel hitje alleen in de tequila versie. Maar ik dacht ik draai het origineel gewoon eens een keertje. I want to be you. Nou, het is toch niet zwart-wit die de race heeft gewonnen. Het is GW Stijl. Hij is als eerste gearriveerd in de studio. Zoals het hoort, de host hoort het natuurlijk als eerste te zijn om zijn gasten te kunnen opvangen. Ze gaan straks ik denk ook wel live hip-hop eh, brengen weer. Dat, eh, dat vinden ze wel leuk, eh, de jongens van Zwart-Wit. volgens mij derde keer inmiddels in de Radio 501 studio. En we gaan er weer een groot feest van maken tot middernacht. Um, ja, en als hip-hop liefhebber, natuurlijk heb je al geluisterd naar What's the Throne van JC en Kanye West. En daar staat dat nummer Otis op. En de game dacht, dat kan ik beter. En 16 bars, dat is niet genoeg voor mij. Ik doe er gewoon even 500. Zat ik op de website van Radio 501 dat die eh, mogelijk voorbij zou komen eh, vandaag. 21 minuten lang. We gaan in ieder geval een eh, behoorlijk stuk er nog van laten horen. En volgende week ben ik weer voor een nieuwe aflevering van de Indie 501. Hove invented swag, I give that. But who invented slime? Got them niggas in their fitted caps. Reppin' Cincinnati, they ain't never been there. I'm working the track out. No Under Armour gym wear. Fuck bad bitches, check my list. See Kim there. Stacy Dash, I smash and pass and nut on their face like a skincare. Can't get rid of me, game gon' be here. Like teachers with their 10 year. No pin here, straight off the dome. I throw a shot, block knock him straight off his throne. That goes for every nigga. The nigga with the lock jaw and that heavy nigga. I ain't talking about Ross. He the motherfucker fucking boss, I'm the CEO. Niggas using they sky mouths just to see me flow. I got the illmatic CD flow. Fake diamonds, fake Kabbalah beads, niggas me flow. I'm getting tired of these niggas. Feds putting wires on these niggas. I got some Richard Prize for these niggas. Couple court cases, couple shell cases trickling off the ground right next to where the ace is. I can't take this shit that I'm seeing in the industry. I'd rather be everybody's enemy in the back of the strip club, guzzling some Hennessy. I really made it rain with Meech. I got memories breeze. Fuck with him here, blow out your memory. Take the roof off of the Chevy, we ride Kennedy like a bottle Patron. One nigga can't finish me. Whoop a nigga ass, he tell a cop so it's ten me. Ice on my neck, I ain't never had an injury. Ice on my wrist, I ain't never had an injury. Meanwhile, nigga see me with the doctor. Platinum plates on a phantom, nigga. Welcome to the opera. Welcome to casa. shrimp, scampi, and lobster. Big bowl of OG Kush, watching shotas. Nigga, take a hit of that. It's California Kush 5, you ain't gotta send it back. Quarterback, nigga, I got to send it back. Get Charlie Sheen on the phone, tell him to win it back. The summer over, nigga, tell him that the winner back. Take that boy crown, bitch, nigga, come get it back. Snap back, fuck that. Authentic fitted cap, nigga, talk shit, then it's off with the